Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie mensen zijn in het rampgebied in Turkije levend onder het puin vandaan gehaald... door het Nederlandse zoek- en reddingsteam. Het team bestaat uit 65 mensen en 8 honden. Ze zoeken in vier reddingsgroepen dag en nacht in wisselende diensten naar overlevenden. Inmiddels zijn reddingswerkers uit 36 landen aan het werk in Turkije. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 7800. Wegsturen van migranten die niet in Nederland mogen blijven is nog altijd lastig. Vorig jaar moesten ruim 12.500 asielzoekers het land uit. Dat gebeurde maar in een derde van de gevallen. De rest bleef in Nederland of verdween uit het zicht. Blijkt uit de jaarcijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nederland wil de asielinstroom beperken door vaker afgewezen asielzoekers terug te sturen. Het is een van de Nederlandse speerpunten op de EU-top over migratie die donderdag begint. De advocaten van de Haagse politici Richard de Mos en Rachid Kernaoui hebben gepleit voor vrijspraak. De twee politici zouden zich niet schuldig hebben gemaakt aan corruptie en zelfverrijking. Volgens het Openbaar Ministerie is dat wel zo... en daarom werden vorige week onder meer celstraffen geëist. Volgens het OM hebben de Mos en Gernoui toen ze wethouder waren... bevriende ondernemers bevoordeeld in ruil voor financiële steun... De advocaten zeggen dat het OM een heksenjacht voert op de mos. De beroemde Britse tv-serie Faulty Towers komt terug. Komiek John Cleese gaat nieuwe afleveringen schrijven... en zal ook weer de hoofdrol van hoteleigenaar Basil Faulty gaan spelen... meldt de Amerikaanse producent Castle Rock Entertainment. De oorspronkelijke Faulty Towers werd uitgezonden in de tweede helft van de jaren 70... en wordt algemeen beschouwd als een tv-klassieker. Het weer, vannacht is het helder en in het oosten kan het 7 graden vriezen. Vooral in het noorden kan wat nevel en mist ontstaan. De komende dag lost de mist vrij snel op.